Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Epe in Gelderland is een kerk zo goed als verwoest door een brand. En het vuur begon in het dak van die gereformeerde kerk. Deze verslaggever van Omroep Gelderland vertelt hoe de situatie nu is. De grote vlammen die zijn eh, wel verdwenen. Het is denk ik ook heel snel gegaan. Het was inderdaad een enorme vuurzee. Het is bij het eh, dak begonnen en het eh, complete dak is ook verdwenen. Ik kijk naar een paar geblakerde balken die nog over zijn. En ja, de muren van de kerk staan er nog. En er komen nog wat vlammen door de deur heen sijpelen op dit moment. De kerk staat in het centrum van Epe. En de brandweer roept mensen nu op om niet te komen kijken om de weg vrij te houden voor hulpverleners. Of er gewonden zijn is nog niet bekend. Rotterdamse politieagenten die werken in het centrum van de stad... hebben te maken met racisme, seksisme en ook pesten door hun eigen collega's. En ook zijn er klachten dat er op straat buitensporig geweld wordt gebruikt... blijkt uit onderzoek van NRC. De leiding zou te weinig doen aan dit alles. Er was al eerder ophef rondom de politie in Rotterdam. Zo stonden er racistische berichten in WhatsApp-groepen. Feyenoord gaat opnieuw palen en netten neerzetten in de Kuip... voor de wedstrijd tegen Ajax zondagmiddag. En dat doen ze om te voorkomen dat er dingen op het veld worden gegooid. De palen en netten werden al eerder neergezet... nadat Davy Klaassen gewond raakte toen er een aansteker naar zijn hoofd werd gegooid. Volgens Feyenoord moeten ze nu opnieuw maatregelen gaan nemen... omdat de klassieker tegen Ajax altijd een beladen sfeer heeft. Ja, en ben je nou helemaal gek op gamen, dan moet je nu eigenlijk in Keulen zijn. Honderdduizenden gamers die reizen af naar Duitsland voor de allergrootste gamebeurs ter wereld. De Gamescom heet die. En ook Martin van Power Unlimited is erbij en hij vertelt waar hij het meest naar uitkijkt. Er gaan natuurlijk eh, flink wat geruchten rond dat eind dit jaar er een nieuwe Playstation gaat komen. De Playstation 5 Pro, nog niet aangekondigd. Maar ik hoop die vanavond of misschien morgenochtend aangekondigd eh, te zien worden. En dat we daar het einde van het jaar mee aan de slag kunnen. Nintendo is ook met een nieuw stukje hardware bezig, te opvolgen van de Switch. Ook worden er nieuwe games aangekondigd, zoals de nieuwste Indiana Jones en Call of Duty. Het weer dan nog. In het oosten nu veel zon bij een graad of 27. In het westen is het juist iets bewolkter. Is er ook kans op een bui bij 22 graden. En vanavond gaat het juist in het oosten van het land weer wat regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A8 Zaanstad Amsterdam tussen Knoop Zaandam en Knoop het Koenplein... 10 eh, minuten vertraging.